Zoek je de warmte bij elkaar. ZFM. De kerstboom glanst, is feest in het En welkom terug bij uh, Zandvoort. Voor jou het eh, tweede uur alweer. Tijd gaat eh, snel voorbij. En we hebben heel veel leuke artiesten die vandaag live komen zingen... hier in de studio aan de Tolweg 10A. Zo is net Peter Manier gearriveerd. En ook hij gaat zich voorbereiden... om zo dadelijk wat nummers te laten horen aan jullie luisteraars. Nou, heb je zelf zoiets van... Nou Rob, dat nummer kan je ook wel even voor me draaien. Laat het weten op 023 57 30393. Of eh, kijk even op de website zfmartiesten.nl. Ook daar kan je eh, met een formulier gewoon eh, jouw jouw verzoekplaat aanvragen. En dan komt het helemaal goed in deze speciale kersteditie van Zandvoort voor jou.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 En we eten en we drinken met onze ziel en zaligheid. Want we raken al die kilo's in januari wel weer kwijt. altijd kerstmis, altijd kerstmis, altijd kerstmis zijn. Ja, zo is het, eh, Fred. Hè? Kon het maar altijd kerstmis zijn. dit, was, Edwin <laughs> Evers. Gewoon, eh, dit was Edwin Evers met zijn band trouwens. Eh. Ja, ja. ja, leuk hè. Die, die Edwin Evers die komt terug op de radio. Heb je dat gehoord? Nee. Op de, op de vrijdagmiddag bij Radio 538, hè? Nee, Ik, weet wel bij eh, Giel Belen, die eh, komt terug bij een of andere zender. Oké, eh, oké. die dus, dat, dat heb ik wel vernomen. Dus Giel Belen, die, ja, die is ook onderweg eigenlijk. Ja, bij, <laughs> die heeft een eigen radiozender, heeft hij. Althans, hij is hij de programmaleider van. Ja, ja, ja klopt, ja. En dat, eh, dat gaat op uh, eh, DHB Plus en op een kleine FM-kavel, eh, zoals dat heet. En dan is binnenkort Giel Belen daar ook te ontvangen met andere mensen... Weer een nieuwe radiostation. Ik ben heel benieuwd hoe dat gaat ja, ze zien maar ze komen toch allemaal weer terug, hè? Ja, ja, ja, ja, ja. ik ken dat. Ik ken jij, ja. Jij kent dat gevoel. Jij bent er ook nog. <laughs> ja, ik ben er ook nog. Ja, ja. En ik ben er ook al 34 <laughs> jaar. Dus, ja, daarom. ik was jochie van 14 ongeveer. die, toch wel achter de mengtafel stonden. En eh, eh, was er nog een, eh, een legale of een illegale? Nee, nee, dat was allemaal illegaal natuurlijk. Allemaal illegaal? Ja, dat was allemaal gewoon uh, zennetjes in elkaar. ja, ik ken dat. en, Zeker. Een paar windmolens erbij <laughs> om de zennen te koelen. De windmolens. Ja, die had je wel nodig. Grote koelvinnen. Om die transistor, die mocht niet te warm worden. Nee, mocht niet te warm worden, nee. Je MRF 238 en zo. Goed, nou, daar hebben we het ook weer over gehad. Eh, nou, Peter is eh, inmiddels eh, gearriveerd. De spullen worden neergezet. Ja. Wil je een kijkje in de studio nemen? zfm-live.nl daarachter hangt hij, Peter. bij de, televisie even zwaaien. <laughs> dus ja, dan kan je Peter inderdaad aan het werk zien. Zo dadelijk hoor je, hoor hem ook zingen. En daar gaat het natuurlijk om, hè? want ik ben wel heel benieuwd welke nummers hij vanmiddag gaat doen. Nou, sowieso Amsterdam, daar ben ik geboren. ja, dat, dat is de nieuwe single. ja, dat is de nieuwe single. Zeker. En eh, ja, nou ja, ik ben wel heel benieuwd, want hij heeft eh, natuurlijk ook uh, eh, Tesselstroom. Ja, ja. En ja, ja, dan heeft hij Amsterdam, daar ben ik geboren. wat heeft hij met, met Tessel? En wat heeft hij met Amsterdam? Dat, nou, dat, gaan we straks, vertellen. Gaan we straks gewoon even aan Peter vragen. En dan horen we dat wel degelijk hoe dat in elkaar zit. Vorige week had ik het met jou over die reclame van Taki, weet je wel. Dat, nou ja, die Taki is zo enorm populair nou. Althans, dat andere, die Sibe, <laughs> Sibe heet die geloof ik. Die, nou- die wordt nou op Marktplaats eh, aangeboden voor 70 eh, of 80 euro per stuk. Oh, Die knuffels eh, zijn namelijk op bij de HEMA. En ja, zo populair ah, waren dus die, want dus die moesten bij Takie moeten onder de kerstboom zijn natuurlijk. Dus die knuffels worden nu voor heel duur verkocht op Marktplaats. Ja, het is een, ja, een nieuwe, nieuwe sensatie. Een hele groot succes. ja. En wat ook een succes is, eh, de reclame van Albert Heijn natuurlijk. Had ik vorige week ook over. Ja, hadden we het ook over. Van die eh, sportschoolleraar, die eh, oudere man. En ja, die wordt uiteindelijk naar de sportschool geroepen... Om, ja, omdat ze daar een kerstdiner voor hem klaargemaakt hadden als leerlingen. En zijn dochter ontmoet hij daar ook weer. Nou, de, de plaat die daarbij gebruikt wordt bij de reclame... die gaan we nu ook uiteraard draaien. Heaven, where the heart is. Hier komt hij. Heerlijk. come your way. It's the need that burns, the trust that shines when you climb out of the shade. Your high awake the things you wanna be. When the air's thin and sweeps you off your feet. your side felt so, the silence seems to grow. It's the fade inside, the doubt that fades the world this holds below. Your highways, the things you are falling. You are falling to the stars. You are falling. And you are falling to the stars. You are falling. Where the heart is, the at your side. When the fate is ready. Dat was hem, de single die hoort eh, bij de AH-reclame, de kerstreclame. in. Eh, ja, dat is een hele mooie, volgens mij wel een van de beste die we dit jaar hebben, Fred. Ja. Maar een andere, nou die ken je waarschijnlijk ook wel. Daar hadden we het vorige week ook al eh, over in eh, de uitzending. Over die rode hè? Dat is, eh, oh. ja, nee, ja, dat die bij mij langs gaat komen. Dat, dat, met, die, met die miljoen erop. <laughs> Ja, ja, Oh, die is zo flauw. dat ene, ene stukje hebben ze trouwens van afgeknipt. Hè? Dan staan ze bij die, bij die man... Bedankt eh, dat, je, dat je meegedaan hebt aan de postcode loterij. En er wordt er een liedje voor, eh, voor die man gezongen. En, eh, maar hij denkt natuurlijk van, nou, ik heb die 52, zoveel miljoen gewonnen. Nou, dat is het dus niet. En dan zie je hem daarna zie je die vrachtwagen doorrijden naar de buren. En dan bellen ze ook aan. En dan uh, gaan ze ook een liedje zingen. Alleen dat gedeelte is later van die reclame afgeknipt. Ah, ah dus, jammer. ja, dat maakt het wel extra leuk. Andere reclame, daar hadden we het over. Armoedefonds, weet je nog, van... Uh, van Kruidvast. Ja, dat, is geld die, van, die, eh, single inderdaad wat, eh, wat voor de voedselbank wordt ingezameld. Zeg maar. Voor de armoedefonds. En dan moet je de, de single gaan, gaan streamen via onder, onder meer Spotify. Ja. En dan gaat dat geld wat daarmee binnengehaald wordt... dat gaat naar het armoedefonds. Nou, die plaat gaan we ook maar even draaien dan. Ja, hè? Hier is Sing Along for Christmas. It's coming on Christmas. Snow has painted the park, and the light shine bright just like us tonight. But some folks are still in the dark, so sing along for those who long for Christmas. Deze plaat ken je waarschijnlijk ook nog wel, hè? Dat eh, uit, de, jaren disco, 80. Uh, eh, hè? tijd, uh, de jaren 80. met Five Star en All Fall Down. Nou, dit is een aflevering van Zandvoort voor jou. Zo vlak voor de kerstdagen. En dat betekent de kersteditie. En daar gaan we ruime aandacht aan besteden. We hebben diverse artiesten die vandaag uh, langskomen. En net uh, zei dat al, hij is gearriveerd in de studio van uh, CFM. Peter Manier. Goedemiddag eh, Peter, welkom. Uh, hele goede middag. Een hele goede middag. Eh, fijn dat je er bent. Ja, dat is gezelligheid hier. Ja, zeker. Ja, vindt het een beetje leuk hier? Ja, jullie zijn helemaal alleen gemutst. Ja, toch? Ja, zijn dus, goed gemutst vandaag. <laughs> Lekker al, die Ja. Nou, als dus, je er eentje wilt, we hebben er genoeg hoor. we dus, staan, staan nog buiten beeld. Hè? Ja, ja, ja. <laughs> Anders krijgen we op ons donder, hè? Ja, dat je te veel eet, Fred. <laughs> dan mag je niet meer thuiskomen nee, natuurlijk. Ja, dan krijg je thuis geen oliebollen meer. <laughs> Nee, zeker. <laughs> nou eh, Peter, eh, ja, we hebben je uitgenodigd eh, vandaag om uiteraard wat te komen zingen. En ik neem aan dat je ook wel een kerstnummertje voor ons gaat zingen vandaag. Ja, zeker. Absoluut. Oké. Maar ja, waar kennen wij jou van eigenlijk? Waar, waar, via, Fred? via Fred, ja. ja, ja, Entertainers voor eh, nee, toen het eh, Entertainers for You eh, begon natuurlijk. Ja? ja, eerst, eerst begonnen we eigenlijk met een beetje top 40 muziek. En later ja, was er toch vraag naar iets anders. En ja, toen ben ik begonnen eigenlijk met het Nederlandstalige... En uh, zodoende eh, stuit ik eigenlijk op eh, Peter Manier. Ja, 2017 zeiden jullie toch? Ja, 2017. Ja, ja. een hele tijd geleden. weer een tijdje terug, ja. Zeker, maar in die tijd is er ook heel veel gebeurd, Peter. Ja. Je bent goed onderweg met heel veel lekkere nummers. En eh, ja, ik heb wel het een en ander van jou eh, gevonden ook. Want eh, bij TV Oranje ben je ook een graag geziene gast, geloof ik. En ja, die heb onder meer... laten we daar eerst maar mee beginnen. Ja. We hebben het over Tesselstroom en jouw nieuwe Amsterdamse plaats. Ja, ja, ja, ja, ja. Ja, dat betekent dat je van met beide plaatsen wat hebt eigenlijk. Jazeker. Ik, Tesselstroom is bijvoorbeeld uitgekomen in soms dus rond 2000. ik was daar single barkeeper. En toen eh, kwam een van die grote horecamagnaten, Frits Langeveld, eh, naar me toe van Peter, eh, zullen we een liedje maken ter promotie van Tessel. Ja. En toen heeft Teun de Winter, is een, is een dichter, en die heeft de, de tekst geschreven op One Way Wind. En zo is Tesselstroom ontstaan. En dat is dat oude nummer van de Cats, hè? Van de Cats, ja. One Way Wind, ja. Oké, oké, oké. En eh, volgens mij is hij later ook nog een keer eh, door iemand anders eh, door, een, door, door Fries, door, door En Cheert, Cheert, die heeft al, nu al sinds jaren dag de, de jutter in de, in de koog. Ah, dus die heeft hem ook opnieuw uitgebracht. Kijk, kijk, kijk. Ja, maar, ja, het is echt het lied van Tessel geworden inmiddels. Een beetje, ja. Een Tessel beetje. promotie ja, ja, ja, je hebt ook nog Tessel mijn eiland. Die heb je ook nog, ook nog, nog een liedje. Ja. Leuk. Nou ja, en eh, de, de, nieuwe single van jou, eh, die... Uh... Amsterdam, daar ben ik geboren. Ja, ja, daar, Ben je, nou, daar ben je geboren. Ja, ja daar, ben ik, geboren inderdaad. Zeker. En, eh, en ik, ik wilde weer... ik, mijn laatste single die ik uitbracht was in 2018 volgens mij. 17, 18 zo'n beetje. Ja, ik, ik droom van jou nog, nog elke nacht. Ja. En toen wilde ik weer een nieuwe uit, uitbrengen nu. En eh, toen ben ik naar de maatschappij eh, gebeld, naar, Ronald van eh, Rood-Wit Blauw. Ik zei, Ronald, welke richting moet ik zoeken? Hij zegt, Amsterdam, zegt hij, Amsterdams. En wat is uh, Rood-Wit Blauw voor rood, de Rood, hit. Blauw. Oh, Rood Hit dat is Een, dat is een platenmaatschappij. Ah, oké. En nou ja, toen ben ik naar Koverij gegaan. En Koverij is een, best wel een bekende tekstschrijver in ons zeg maar, circuit. En die had dit nummer nog, nog liggen. Ik zeg, nou, die, die wil ik. Ja. En zo is dat geboren. En, André Vrolijk heb ik benaderd om, om hem in te spelen met, met accordeon. Zeker, nou, dat, eh, ik ben heel benieuwd eh, hoe die eh, gaat klinken. Heb je trouwens nog een plaat die, die je van jezelf wil horen... maar die, die je zometeen niet live gaat doen? ja, bijvoorbeeld Ik droom van jou nog elke nacht, mijn vorige single. Ja, dat kunnen we wel even, kunnen we wel even gaan draaien, toch? ja toch? Ja, oké. Nou, dan gaan we die even draaien. Dan hoor We zo meteen eh, horen we je uiteraard eh, live, helemaal live eh, zingen hier op de Zandvoortse radio. Leuk dat je erbij bent. En dan praten we, daarna praten we ook nog wel even met je door, hoor. Dus helemaal top. je bent er nog niet vanaf. Ik ben er niet <laughs> met, nee, nee, deze Hier is de single Ik Droom van Jou nog elke nacht. Peter Manier. tijd op jou verliefd. Wat was je mooi en jij zei, ik verlaat je nooit. Een bioscoopje, een eerste zoen, een hele kerel, maar o oh zo groen. Tot jij verhuisde naar een andere stad, jij was niet langer meer mijn schat. are. zeker, het komt wel goed. Er komt een dag dat ik jou ontmoet. En dan zal alles weer als vroeger zijn. Dan ben je eindelijk weer van mij. Eh, de single van eh, Peter Manier. Ik droom van jou nog eh, elke nacht. Ja, ik deed even lekker mee, Peter, want het is een heerlijke plaat van jou. Ja, het is een... een, een, een, een ik kwam een liedje tegen uit de, uit de jaren zestig. En dat was het liedje van, van Vicky Carr. Ik weet niet, Vicky Carr kent nog, de zangeres? een hele oude zangeres. Ja. Die zong het liedje van It Must Be Him. It must be, It him. Must be him. Ja, oh, oké. en, en, toen heb ik een Bram Koning gevraagd. De welbekende Bram Koning. Zo Bram, ik zeg, ik wil deze wil ik eigenlijk iets sneller hebben. En een Nederlandse tekst, maar dan eh, op mij. Ja, want eh, later heb uh, Timmy Euro van hem ook nog gezongen. Ook gezongen, klopt, ja. Ja, ja, klopt. Ja, ja. En dat is dus, hij is dus versneld en Bram heeft, heeft de tekst geschreven. Ja. ja. Lekker. Hey, ehm, nou ja, moet ik, moet ik we, gaan naar de <laughs> ah, microfoon. ja, je, je, moet niet. <laughs> <laughs> Gezellig. Nee, maar als je, wat, wat ga je zingen, Peter? Zeg maar wat ik eerst wil, als je mag zeggen, wat ik eerst moet doen. Kerst of, of eerst uh, mijn nieuwe single? Of, of dus, eh, Zullen we eerst een nieuwe single doen? Dat zat ik ook aan te denken. die wil ik wel horen. Dan eh, gaan we eerst een Amsterdam ben ik geworden. Ja. Amsterdam ben ik, uh, daar ben ik geworden. Daar komt hij aan, helemaal live hier op de Zandvoorts Radio. Dus zet de radio wat harder en geniet van de nieuwe single van Peter Manier. Live te kijken op zfm-live.nl. Kijk je ook live mee. Hij is voor jou, Peter. Oké, dankjewel. Nou, dan mensen, dan gaan we een nieuwe single voor jullie draaien zingen. Live. Amsterdam, daar ben ik geboren. Kijk hier voor me, dan ligt nog een plaatje. Het is een foto waar opa op staat. En die andere man, dat is een maatje. Opgegroeid in dezelfde straat. Lijkt in jaren wel heel lang geleden maar het komt me nog zo bekend voor. Als ik af en toe heel even wegdroog, is het net of ik opa weer hoor. Amsterdam, daar ben ik geboren. Dat heeft altijd een plekje apart. Met zijn grachten en toren. zit Mokum heel diep in mijn hart. Amsterdam van toen en van heden is een stad met de tijd meegegaan. Maar in morgen daar ligt mijn verleden en nog altijd die oude Jordaan. Als ik vroeger bij oma mocht spelen zat zij vaak voor de deur in haar stoel. En ik kon me daar echt niet vervelen. Het was vaak een gezellige boel. Als het orgel de gracht op kwam rijden, was dat altijd voor iedereen feest. Ook al waren het moeilijke tijden, ben daar altijd gelukkig geweest. Amsterdam, daar ben ik geboren. Dat heeft altijd een plekje apart. Met zijn grachten en westentoren zit Mokum heel diep in mijn hart. Amsterdam van toen en van heden is een stad met de tijd meegegaan. Maar in morgen ligt mijn verleden en nog altijd die oude en accordeon. André Vrolijk. Amsterdam van toen en van heden is een stad met de tijd meegegaan. Maar in morgen, daar ligt mijn verleden en nog altijd die oude Jordaan. Maar in morgen dan ligt mijn verleden. En nog altijd die oude Jordaan. Wauw, dankjewel Peter. Wat een eh, lekkere nieuwe single. Ja, lekker. Ja, geweldig. Ja, Ongelooflijk. Amsterdam, daar ben ik geboren en... Eh, de accordeon eh, erbij. Dat doet het altijd goed, hè? Ja, het dat is lekker, lekker authentiek ook, deze ja, Ja, klopt. Is het een beetje eh, Johnny Jordaan wat ik eh, zo'n beetje terughoor ook in, in de Ja, een beetje. Het is een beetje in die, in die genre weer. Het is een beetje, echt, een beetje authentiek Amsterdams. Ja. Daar ik ook dat ik André Vrolijk heb gekozen om het, om het in te spelen. Ja, we hebben het over Johnny Jordaan. Eh, maar je hebt ook iets met eh, Willeke en Willy Alberti. Ja, ik ben eh, Ria Alberti, de moeder van Willeke. de, de, de weduwe van Willy. Die is de, voor haar dood 13 jaar mijn, mijn, mijn tweede moedertje geweest. Ja. Ah, kijk. Daar ben ik echt heel lang mee omgegaan. Ja, ja, ja. ja, ja. Leuk. Ja. Dus, nou, ja. Wat gaan we doen, eh, Fred? Jij bent eh, de man van de regie. Ja, ik, zou zeggen, eh, gooi er nog even een, een, lekkere kerstplaat tegenaan... en dan gaan we zo weer lekker terug naar Peter. Naar Peter, we gaan eerst even een lekkere kerstplaat draaien. Peter, zo dadelijk horen we ook van jou een lekkere ja, kerstplaat. ja, zeker. Even ja, de keel smeren en... dat, dat oh, gaan we misschien nog een oliebolletje daan. Oliebolletje, <laughs> nou, ja. Dat doen we na het zingen wel, <laughs> Nou, daar hadden we het eh, net nog over, eh, Fred. Toen zei je, ja, dat wordt wel heel erg veel, hè? Elke dag eh, kerst. Voor een paar dagen is het leuk, maar daarna, daarna moet je er ook eh, eh, <laughs> ik er weer mee, mee ophouden. Ik, kan me toch niet eh. voorstellen dat ik iedere dag deze muziek hoort. Nee, nee, maar ik vind het wel leuk hoor. En uh, zeker dat, zo is het sowieso. rond de kerstdagen om deze plaat te draaien. Maar ik vind altijd, eh, er moet een grens zijn. <laughs> er, zijn grenzen, ook voor ons, ja. Dat klopt. <laughs> Bianca Ryan was dat in Why Couldn't It Be Christmas? We gaan weer naar Peter luisteren. En Peter, jij hebt een paar lekkere kerstnummers voor ons. Ja, dat... Eh, ja, die staat te klaar. Ja, ja, ja, ja, het ligt maar... ja, oh, je hebt eh, die... die ja, ja, ja, oh, je praat door die uit. <laughs> Ja, ja, oh, nou, ja, dat nou, kan ook wel. Ja, ja ah. daarom. Ah, staat er niks natuurlijk. Ja, nee, zeker. Dus eh, nou ga je gang, okay, zou ik zeggen. Dan ga ik beginnen met een heerlijke medley. Sleigh bells ring, are you listening? In the lane Snow is glistening, a beautiful sight. Happy tonight, walking in a winter wonderland. I'm going away, it's the bluebird here to stay. It's a new bird, he sings a love song as we game along, walking in a winter wonderland. It's gonna be a cold, cold Christmas without you. Dreaming of those warm, warm, lazy summer days. It's gonna be a long and lonely Christmas without you. Missing you, my darling, in oh so many ways. Rudolph the red-nosed reindeer, head of every shiny nose. If you ever saw him, you wouldn't even think it lows. All of the other reindeers used to laugh and call him names. They never let poor Rudy join in any reindeer games. Dancing through the snow on a one horse open sleigh. Over fields we go, laughing all the way. Bells on bobtail ring and making spirit bright. Oh, what fun it is to ride and sing a sleighing song tonight. Sing jingle bells, jingle bells, jingle all the way. is de ride in a one-horse open sleigh. Jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Oh, wat fun het is te ride in een one-horse open sleigh. Nou mensen, we gaan het niet krijgen hoor. We gaan erover dromen, maar we krijgen een natte kerst. Maar nou, ik blijf dromen over een... I'm dreaming of the wild. Christmas, just like the one I used to know. And where the treetops glisten and children listen to hear sleigh bells in the snow. Christmas. With every Christmas card I write, and may your days be merry and bright, and may all your Christmases be white. Christmas, just like the one I used to know. And where the treetops glisten and children listen to hear sleigh bells in the snow. dreaming of a white Christmas. With every Christmas card I write, and may your days be merry and bright, and may all your Christmases be white. your Christmases be white. Ho, ho, ho, Merry Christmas. Dankjewel Peter. Lekker eh, die, uh, die eh, winter medley, hè? de kerstmedley, uh, Fred. Ja, heerlijk. Ja, heerlijk. Je was even weggedoken eh, ja, of zo. Eh. Ik, ik, zat eventjes te denken want, eh, ja, ik, of ik de kabel heb meegenomen. Oh, oké. Okay, <laughs> Nou, we gaan nog één nieuwtje doen zo vlak voor het nieuws, Peter. welke, welke heb je uitgekozen? I'm... Oh ja. driving, driving over Christmas. was Nou, oh ja, van Chris Ria. Chris Oké. Komt ja. driving home for Christmas. Oh, I can't wait to see those faces. I'm driving home for Christmas, yeah. Well, I'm moving down that line, and it's been so long, but I will be there. I sing this song to pass the time away. Driving in my car, I'm driving home for Christmas. It's gonna take some time, but I'll be there. Top to toe in tailbacks, I got red lights all around. Soon there'll be a freeway. Get my feet on holy ground. So I sing for you. Though you can't hear me when I get through and feel you near me. Driving in my car, I'm driving home for Christmas driving home for Christmas with a thousand memories. I'll take a look at the driver next to me. He is just the same. Just the same. Crowned, So I sing for you. Though you can't hear me when I get through and feel you near me. Driving in my car, I'm driving home for Christmas. Driving home for Christmas. beat a thousand memories. I'll take a look at the driver next to me. He's just the same. I'm driving home, driving home. I'm driving home for Christmas. Yes, lekker. Ongelooflijk. Eh, heerlijke muziek, eh, Peter, eh, wat je voor ons uitgekozen hebt vandaag. En live, live gezongen. Wat eh, gaan we doen, Fred? Hebben we zo meteen nog eventjes uh, na, het, nieuws? Ben je er nog even? Ja, denk ik ja? wel, toch? Ja, toch? Dan gaan we, gaan we nog even één plaat eh, doen en dan gaan we nog verder praten met Peter. Want we hebben nog wel wat vragen openstaan, hoor. Ja. Dus tot zo dan. Tot zo. Na het nieuws. Lange Frans heeft een plaat gemaakt over Zandvoort. Heel hele tijd geleden, hoor. Maar we gaan hem wel draaien. Hier is, zonder baas bij, hè? Ja, zonder baas bij. Winter in Zandvoort. Ik alleen, ik zocht een plekje om te huilen. Zie de het uit de door de bakken struinen. Geen hond op het strand, geen kuilen, geen Duitsers in mijn zak. Vijf stuivers, maar ik zou niet willen ruilen. Want ik voel mijn pijn weer, ik pijns en ik ijs weer. Ijspegels langs mijn wangen en ik glij weer. En dat heb hij weer, niks dan een hoop gezeik. Ze zegt ze kan het beter krijgen en ze heeft gelijk. Het is winter, zon. vrij als maar Rum drinken, denk het aan de zee met minnen. Blijf een piraat die zich niet aan het land kan binden. Samen met mijn hart heb ik de stad begraafd. Maar waar de kaart is, begin ik maar te vragen.